Goedemorgen, ik ben Dielke Teertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Een gigantisch Russisch oorlogsschip is gezonken. Het Oekraïnse leger zegt raketten te hebben afgevuurd... waarna de boel aan boord in brand vloog. Volgens Rusland zit het anders. Zij zeggen dat er brand uitbrak door ontplofte kogels en explosieven. Na uren brand werd geprobeerd om het schip weg te krijgen... maar tijdens een storm is het gezonken. Terwijl geen kleintje is, zegt deze defensie-expert. Vlaggenschip van de Russische vloot in de Zwarte Zee. Dus een belangrijk schip. Ik denk dat er menig Oekraïner een klein feestje viert... Eh, vanwege ja, het buitengebruik zetten van dit schip. In Oekraïne was het vannacht onrustig. In meerdere steden waren explosies te horen. Volgens een Oekraïense politicus zijn dat wraakacties van de Russen... vanwege het vernielde schip. Er wordt niet verder gezocht naar iemand die wordt vermist in het water bij Rotterdam. Er was een schip omgeslagen met twee mensen aan boord. Een van hen is uit het water gehaald. Naar de ander is urenlang gezocht zonder resultaat. Het schip wordt nu weggehaald en opgeruimd. Op de Vrije Universiteit Amsterdam kunnen geneeskundestudenten vanaf volgend jaar niet meer cum laude afstuderen. Volgens de VU zorgt die topscore voor veel te veel druk. De universiteit wil dat het niet meer draait om iemand die in zijn uppie hoge cijfers wil halen... maar om iemand die in een team wil leren en samenwerken. Een spectaculaire avond voor Feyenoord. De Rotterdammers wonnen in de Conference League gisteren van Slavia Praag. Grote kans voor Dessers. Oh, nu kan er doorheen naar de inloop. Dessers, Dessers kan doorlopen. Dessers! Ja! en dat was de eerste. Het werd uiteindelijk 1-3. En dus staat Feyenoord in de halve finale. Die wedstrijd tegen Olympique Marseille is over twee weken. Voor PSV pakte de avond minder lekker uit. Zij verloren van Leicester City. Na die wedstrijd werd er gereld in Eindhoven. De ME moest komen opdagen. Er zijn een paar mensen opgepakt. Het weer droog en flink wat zon vandaag. Wel iets koeler, 12 tot 17 graden. Morgen weer een gaatje warmer. ZFM, verkeersupdate.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 Ik ben ook niet van mijn ton en dansen dat ze kon, is niet normaal. Ze viel meteen op in de zaal, dus ik ging naar de toe. Ik zei, wat ga je doen? Want wij hebben zo een after met de crew. Je vriendin is oké, okay, schat, neem ze lekker mee. Ik heb een tafel, maar ik fix ze wat twee. En in de weken daarna was alles koek en uit. We hebben ieder weekend weer gedanst. Dus ik neem haar vanavond mee naar mijn favoriete restaurant Het leek zo perfect doordat ze zei Doe mij maar zoete witte wijn en een pizza met ananas Oh nee Wie had dat gedacht? Want nu is het echt niet meer voor mij Ook nog zoete witte wijn bij die pizza met ananas Ik ben zo op haar afgeknapt Het allerliefste sta ik op en ben ik weg. Doe ik alles op de pof, van met alle respect. Dik altijd niemand en ook nog ananas dan. Ze valt door de man, maar aan de andere kant. Zou de smaak ook maar een klein beetje beter zijn? Ging ze vast niet eens op date met mij, dat is dan ook weer zo. Al is het weer zo, ik ga naar buiten. En natuurlijk lievert iedereen, verdient een tweede kans. Maar jou neem ik nooit meer mee naar een restaurant. Het leek zo perfect doordat ze zei, doe mij maar zoete witte wijn en een pizza met ananas. Oh nee. Wie had dat gedacht? Want nu is het echt niet meer voor mij. Ook nog zoete witte wijn bij die pizza met ananas. Ik ben zo op haar afgeknapt. Het leek zo perfect en misschien was het dat ook wel. Heb ik me niet een beetje aangesteld? Pizza met ananas is discutabel. Maar die zoete witte wijn die moet van tafel. Het leek zo perfect doordat ze zei Doe mij maar zoete witte wijn en een pizza met ananas Wie had dat gedacht?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 Cardiologiecentra Nederland in Amsterdam en Dokkum zijn een opleiding gestart voor nieuwkomers in Nederland. De academie is gericht op statushouders met een medische achtergrond. En Oekraïense media maken melding van explosies in een aantal steden vannacht... waaronder de hoofdstad Kiev, Kharkov en Gerson. Een Oekraïns parlementslid schrijft op Twitter dat ze denkt dat de aanvallen te maken hebben... met het Russische schip de Moskwa dat gisteravond is gezonken. Het weer, wolken en zon vandaag bij 12 tot 17 graden. ZFM. ZFM. ZFM. ZFM. op Ik vertel je lang niet alles. Nee, nu nog even niet. Want dan blijf je nog wat langer zo lief. Een kleine presidentje gaat de wereld redden blijf jij nou voorlopig maar klein. Want als al die grote mensen net zo zouden denken, denk ik dat de wereld zoveel mooier zou zijn. Papa, waarom huilt dat meisje zo? Kan ik er niet heen om haar te troosten? Want ik heb jou en mama om bij in bed te mogen. Ik vertel je lang niet alles. Nee, nu nog even niet. Want dan blijf je nog wat langer. Zo naïef, mijn kleine presidentje gaat de wereld redden blijf jij nou voorlopig maar klein? Want als al die grote mensen net zo zouden denken, denk ik dat de wereld zoveel mooier zou zijn. dan hoop ik dat je diep van binnen hetzelfde blijft. Mijn kleine president. gaat de wereld redden. Oh, dus blijf jij nou voorlopig maar klein. Blijf jij nou als al die grote mensen net zo zouden denken dat de wereld zoveel mooier zou zijn. De wereld zoveel mooier zou zijn.